Kasper Meijer met het NOS-journaal. Drugscriminelen infiltreren op grote schaal in internationale rederijen in de Rotterdamse haven. Dat meldt NRC. Uit onderzoek van de zeehavenpolitie blijkt dat criminelen handlangers hebben op belangrijke plekken bij grote reders die op Zuid-Amerika varen, zoals MSC, Maersk en Hapag-Lloyd. De mensen die de drugs uit de containers halen en van het haventerrein afvoeren... kunnen dat volgens de politie alleen doen als ze hulp krijgen van iemand bij een rederij. Vorig jaar werden er zo'n 300 van deze zogenoemde uithalers opgepakt. Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn... mogen in de zomer een vakantie boeken naar de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissievoorzitter von der Leyen gezegd... in een interview met de New York Times. Von der Leyen noemt nog geen concreet tijdstip. Wel verwijst ze naar het moment waarop 70% van de Amerikanen is gevaccineerd. Dat is naar verwachting rond juni. Europese landen die sterk afhankelijk zijn van toerisme... pleiten al wekenlang voor het toelaten van toeristen... uit landen die op koers liggen met hun vaccinaties. In Amerika begint rond deze tijd de uitreiking van de Oscars. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Vanwege corona is de show anders dan anders... maar de producenten hebben wel alles op alles gezet... om de show niet via webcams te hoeven leiden... De genomineerden kunnen op twee plekken in Los Angeles bijeenkomen. En ook in Londen en Parijs zijn bijeenkomsten opgezet voor kanshebbers die niet naar Amerika kunnen afreizen. Omdat vanwege corona veel bioscopen lange tijd dicht waren... is ervoor gekozen om voor het eerst in de geschiedenis ook films te laten meedingen...